Tot voor kort regelden piloten onderling wie wanneer ging landen. Nu heeft het vliegveld in Lelystad luchtverkeersleiders. En volgens de piloten zijn er daardoor meerdere keren bijna ongelukken gebeurd. Er worden nu veranderingen doorgevoerd die morgen van kracht worden. De luchthaven in Lelystad heeft luchtverkeersleiders nodig... met het oog op toekomstige vakantievluchten met grotere vliegtuigen. Tabaksfabrikanten die winkeliers bulkkorting geven... krijgen voortaan een hoge boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA ziet de korting als een overtreding van het reclameverbod. De boete is 45.000 euro per overtreding, met een maximum van 450.000 euro. De bonuspraktijken kwamen vorig jaar aan het licht. Een aantal fabrikanten zei toen dat er niets mis was met het systeem... maar daar haalt de NVWA nu dus een streep door. VVD in de Tweede Kamer vindt dat minister Blok de Marokkaanse ambassadeur op het matje moet roepen. Gisteren bleek dat de ambassadeur op het laatste moment een gesprek met staatssecretaris Broekers-Knol over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft afgezegd. Kamerleden zijn boos op Marokko, maar ze hebben ook kritiek op de staatssecretaris. Een groep Nederlandse IS-vrouwen stapt naar de Hoge Raad om af te dwingen dat zij en hun kinderen kunnen terugkeren naar Nederland. In eerste instantie oordeelde de rechter dat de kinderen moesten worden teruggehaald desnoods door ook hun moeders mee te nemen. In hoger beroep ging er een streep door dat besluit. Nu volgt dus cassatie. Het weer overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen.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 knock me down. Here we go. Oh. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river, taken away to the dark side. one for me. As you are, then one for me. You are one for me. As you are, then one for me. You are one for me. One for me. In the world, I am happy when I lose. je fijne dagen. riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet.